Hamas zegt dat er nog altijd gesprekken gaande zijn met bemiddelaars over een bestand, vertelt correspondent Nasra Habib Allah. Israël wil dat Hamas meer gevangenen vrijlaat en ze willen andere leiders in Gaza om mee te kunnen onderhandelen. Maar Hamas wil juist dat Israël eerst belooft dat ze stoppen met de oorlog, want dat is eigenlijk wat ze hadden afgesproken. En hoe het nu verder gaat in Gaza, dat is onduidelijk. Er gaat een levensgevaarlijke namaakpijnstiller rond... waar mogelijk een Amsterdamse man van 30 aan is overleden. Dat zegt het Trimbos Instituut. Het gaat om pillen die online waren verkocht als pijnstiller oxycodon. Maar er zitten stoffen in de neppillen die dodelijk kunnen zijn. De pillen zijn aan de buitenkant niet van echt te onderscheiden. In bushokjes in Noord-Holland blijven reclameposters hangen voor vlees- en vliegvakanties. De provincie besloot een paar jaar geleden dat ze die reclames wilden verbieden. Maar inmiddels is er geen meerderheid meer voor het verbod. Reclame Namens voor vliegreizen en vlees leveren Noord-Holland elk jaar zo'n 20.000 euro op. En het is drie uur, tijd voor een dutje. Tenminste, als je het aan Memphis Depay vraagt. Ja, ik hou wel van een dutje. Het schijnt dat eh, als je een dutje doet, eh, mensen die dutjes doen hebben grotere hersens. Moet je eens googlen, ja. Ja, Memphis is weer terug van weg geweest bij Oranje. De laatste tijd zat hij niet bij de selectie. Eerst omdat hij zonder club zat en daarna omdat hij in Brazilië is gaan voetballen. Hij is blij dat Koeman nu ook weer voor hem kiest. De jongens doen het goed. Die hebben heel veel talent. Dus eh, uiteindelijk is het aan de coach. Alleen ik, eh, ik geloof nog steeds in mijn eigen kwaliteiten en dat ik... Eh, heel veel van waarde kan zijn voor dit team. Donderdag en zondag speelt Oranje tegen Spanje... voor een plekje in de halve finales van de Nations League. Het weer, de zon die schijnt volop en het is helder. Vanmiddag 10 graden langs de kust, 13 in het zuiden. Maar dat is niks vergeleken bij morgen. Dan wordt het weer echt lekker met overal temperaturen boven de 15 graden.